8 uur. Mariet Krol met het NOS Journaal. Het aantal bewoners van het AZC in Oude Pekela gaat omlaag van 500 naar 200. Dat is een van de maatregelen die de gemeente, justitie en het COA nemen... omdat Pekela al een tijd overlast ondervindt van AZC-bewoners. Vorige week werd gedemonstreerd tegen het opvangcentrum... en kondigde de burgemeester een noodbevel af... Er komen nu extra beveiligers op het AZC-terrein... en bewoners die ongewenst gedrag vertonen worden overgeplaatst. Het is vrijwel uitgesloten dat er nog dit jaar een overeenkomst met de Verenigde Staten komt over TTIP, het Europees-Amerikaanse handelsakkoord. Dat komt mede vanwege de presidentsverkiezingen in Amerika, zegt eurocommissaris Malmström. Maar de onderhandelingen over TTIP gaan gewoon door, hebben de ministers van Handel van de EU besloten. Dat gebeurt ondanks kritiek van met name Franse en Duitse ministers over de onderhandelingen. De controles van aanvragen van persoonsgebonden budgetten zijn ook de komende maand minder streng. Het ministerie van Volksgezondheid heeft dat besloten omdat er nog te veel fouten in de PGB-aanvragen worden gevonden. Door het soepele beleid worden PGB's nu tot 1 november uitgekeerd, ook als er fouten in de aanvraag staan. Nabestaanden van MH17-slachtoffers zijn teleurgesteld in de Europese Commissie. Vorige maand vroegen ze eurocommissaris Mogherini om bij Rusland, Oekraïne en de VS aan te dringen op het vrijgeven van radar- en satellietgegevens van de rampdag in 2014. In een reactie schreef Mogherini dat de schuldigen moeten worden berecht en dat landen volledig moeten meewerken. Maar ze ging niet in op de vraag over de radar- en satellietbeelden. En Fred Grim is door de KNVB benoemd tot assistent van bondscoach Danny Blind bij het Nederlands elftal. De 50-jarige oud-doelman van Cambuur en Ajax komt over van Jong Oranje.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 De hoofdrijbaan is daar dicht. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Wassenaar over de A44. Op de A4 de andere kant op van Amsterdam naar Den Haag staat ook een lange file tussen Roelevarensveen en Dorp van 9 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.